Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De OV-chipkaart verdwijnt mogelijk. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven is de techniek aan vervanging toe. Er wordt gewerkt aan een nieuwe manier van betalen. als dat voldoet kan de chipkaart in 2023 definitief verdwijnen. de staatssecretaris wil toe naar een systeem waarbij de reiziger zelf kiest... voor bijvoorbeeld betaling met een bankpas of mobiele telefoon. Er wordt er nu al proeven gedaan. Geert Wilders noemt de strafwijs in hoger beroep voor zijn minder Marokkanen uitspraken krankzinnig. Ga echt de boeven vangen, schrijft hij op Twitter. Het Openbaar Ministerie eist 5000 euro boete omdat Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie en haat van Marokkanen. Bij de rechtbank werd de PVV-leider eerder ook, beschuldigd, eh, ook al schuldig bevonden, maar hij kreeg toen geen straf. Er komt een onderzoek naar het handelen van de IVD in de zaak van het Amsterdamse Haga Lyceum. De toezichtcommissie op de inlichtingendiensten gaat uitzoeken... of er rechtmatig is gehandeld bij het verstrekken van gegevens over de omstreden school. Het Haga Lyceum kwam in maart in het nieuws toen de IVD waarschuwde voor antidemocratische invloeden. Het NIOD doet een vooronderzoek naar de rol van de gemeente Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog. Het college van BMW heeft daarom gevraagd. Aanleiding zijn vragen over de rol van het gemeentelijke vervoersbedrijf GVB... en die van de sociale dienst bij de deportatie van Joden. Vorig jaar werd al bekend dat het GVB met de gemeente Amsterdam wil praten over het eigen oorlogsverleden. Dat gebeurde nadat duidelijk was geworden dat de Nederlandse spoorwegen schadevergoedingen gaan uitkeren aan overledenen en nabestaanden van de holocaust. Het weer, zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht dan verdwijnt de meeste bewolking. En morgen eerst zonnig, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maars en Knoop het Oude Rijn 20 minuten extra. Op de A10 Noord voor de Koentunnel een paar minuutjes in de file.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 Valencia, midden februari. Ik loop een blokje om in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Was even tikkie overspannen, dat is risico van het vak, nu ben ik back. Back, secure in the back. Ik ben waar ik moet zijn en nog steeds onderweg. En al die puzzelstukjes vallen nu ineens op zijn plek. Ik leef voor die stress, Weet voor die stress. Ik ben niemand maar mezelf in die race. En al mijn day ones zijn er nog steeds. En ik heb zoveel moois om mij heen. Maar ik heb no time to waste. Ja, nu gaan we heel heel hard plan gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard plan gaan sporen. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo um, Paris, midden februari ik ben onder invloed in de nacht, ik ben precies aan het doen wat er van me wordt verwacht. Tijdje terug deed ik iets hier wat wettelijk nu mag, nu ben ik back. Terug met mijn zakelijke pas. En de financiële status dan niet matcht met mijn gedrag. Bescheiden, ze kunnen je vertellen. Ik ben nog steeds mezelf terwijl die slangen zich vervellen. Hold up, ik ben aan het bellen, they like, oh no. Tien kop voor een show. Ik breng die rappertjes naar school. weet alles één 1 jij hoopt dat je mee kan Maar we moeten gassen, maar nigga, je deed lang I real You'd zeg het je net dat je Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan borrow Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever solo Ja, nu gaan we heel hard blauw gaan borrow Liefde die ik voel, die was niet altijd zo Werken doe ik non-stop in mijn hoofd Niemand gaat het doen en ik ben liever zo Ja, heel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 Ain't ready for the latest? In the garden of the Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl time. You. you hear me too? Wrapped in my arms with every moment, the memories that pull me through. radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9.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 turning you up to getting down, down, down. Da da uh, uh, da, uh, uh, da da da, uh, uh, da da da, uh, uh, down, down, down, down, da da da, da da da, da da da. Down, down, down, down. Show me I'll be what you want, and Keep it Show me what you want. This is my is. I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, so long margarita, lady sativa. I hate to leave ya, don't want the pressure. I don't need a lecture. No, thank you, honey. Got 106.9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...